Agenten kwamen gisteravond af op een ruzie in het huis en hielden een verdachte aan. Volgens de politie verzette hij zich flink en werd hij vervolgens onwel. Reanimatie door de agenten en later door medisch personeel mocht niet baten. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident in de Leeuwarden woonwijk. Zoals gebruikelijk is als de politie betrokken is bij een sterfgeval. In 800 Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de wapenwet. In totaal deden er honderdduizenden, vooral jonge Amerikanen mee. Een van de betogers was de negenjarige kleindochter van Martin Luther King. Aanleiding voor de demonstraties is de schietpartij vorige maand op een school in Parkland in Florida. Daarbij vielen 17 doden. De afgelopen weken is er vaker geprotesteerd tegen de wapenwet... waardoor het aantal Amerikanen dat strengere wapenwetgeving wil is gestegen... van 61 naar 69 procent. Tennisser Roger Federer is zijn eerste plaats op de wereldranglijst kwijtgeraakt. In de tweede ronde van het Masters-toernooi in Miami... werd de Zwitser verrassend uitgeschakeld door de 21-jarige Australiër Tanasi Kokinakis... Federer moet de eerste plaats nu weer afstaan aan de Spanjaard Rafael Nadal. De winnares van het allereerste Eurovisie Songfestival is overleden. Het is Liz Assia. Ze won in 1956 namens Zwitserland met het Franstalige Refrain. Aan de eerste editie van het Eurovisie Songfestival deden zeven landen mee. Na het winnen van het Songfestival heeft ze geen grote successen meer gehad. In 2011 waagde de inmiddels hoogbejaarde zangeres nog een poging om Zwitserland op het Festival in 2012 te vertegenwoordigen. Maar ze kwam niet door de nationale finale. Asia was 94 jaar. Het weer vannacht blijft het grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar 1 tot 4 graden.